Dat blijkt uit officiële regeringscijfers. De meeste doden vielen bij aanslagen door de Taliban of andere moslimfundamentalisten. Maar er waren ook tientallen slachtoffers door acties van buitenlandse militairen. Inmiddels heeft de opperbevelhebber van de NAVO-troepen strenge regels opgesteld voor onder meer luchtaanvallen om het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan zoveel mogelijk te beperken. Alle Grieken moeten de broekriem flink aanhalen om hun land van de ondergang te redden. Griekenland zal in drie jaar tijd 30 miljard euro bezuinigen in de hoop de staatsschuld terug te brengen van 13,6 naar 3 procent. In ruil daarvoor krijgt Griekenland een kapitaalinjectie van waarschijnlijk 120 miljard euro. Iedereen zal de bezuinigingsmaatregelen direct in zijn portemonnee voelen, zei premier Papandreou. Zo gaat het btw-tarief omhoog van 21 naar 23 procent en de 13e en 14e maand voor ambtenaren verdwijnen. De Amerikaanse regering heeft een admiraal van de kustwacht benoemd tot hoofd oliebestrijding in de Golf van Mexico. Het is Thad Allen, die in 2005 veel lof oogste voor zijn rol bij de hulpverlening na de verwoestende orkaan Katrina. Allen werd destijds geprezen om zijn nuchtere aanpak en zijn gezonde verstand. Allen moet proberen een milieuramp te voorkomen. De kust van de staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida wordt bedreigd door een enorme olievlek. Het lek onder het vernielde booreiland van BP is nog steeds niet gedicht en er stroomt nog altijd veel olie de zee in. De Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben zich in Dordrecht gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap in Kroatië. De regerend Olympisch kampioen won overtuigend met 11-5 van Groot-Brittannië. Het EK waterpolo begint eind augustus in Zagreb. Het weer overwegend bewolkt.